Michel Koenen met het NOS-journaal. De Australische arrestatie van vier verdachten een aanslag op een vliegtuig voorkomen, dat zegt premier Turnbull. Bij huiszoekingen in Sydney werden vier mannen opgepakt. Ze zouden op een vliegveld een zelfgemaakt explosief willen gebruiken. Volgens de politie waren de vier geradicaliseerde moslims. Vanwege de arrestatie van de verdachten worden er de komende tijd extra veiligheidsmaatregelen genomen op alle Australische luchthavens. In Phoenix in het zuiden van de VS is voor de tweede keer in twee dagen een baby omgekomen in een snikhete auto. Het jongetje van één was achtergelaten op de parkeerplaats toen zijn ouders naar de kerk gingen. Volgens de brandweer was er geen opzet in het spel. Een dag eerder werd een baby van zeven maanden doodgevonden in een auto. Zijn ouders waren hem vergeten. In Phoenix is het al dagen zo'n 40 graden. De halve finale van de Oranje Vrouwen op het EK voetbal in eigen land is al uitverkocht. Er is geen kaartje meer te krijgen voor de wedstrijd komende donderdag in Enschede. En ook de finale, drie dagen later in dezelfde stad, is al uitverkocht. In het stadion van FC Twente passen 30.000 toeschouwers. Oranje plaatste zich voor de halve finales door Zweden met 2-0 te verslaan. En een Finse ijsbreker heeft een record verbroken door zo vroeg in het jaar al de noordelijke doorvaart van Canada naar Groenland te voltooien. Die is een groot deel van het jaar bevroren, maar ontdooit zeker de laatste tien jaar in de zomermaanden steeds sneller door de opwarming van de aarde. Roald Amundsen voltooide de route voor het eerst in 1903 en toen vroor hij meerdere malen vast. Hij deed er toen drie jaar over, het Finse schip deed er nu 24 dagen over. Het weer nog. Bijna overal droog. Overdag vooral landinwaarts een paar buien, soms zon. Bij een matige aan zeekrachtige wind worden 20 tot 24 graden.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 Het dier haast 1500 is gevaar. Ze boerden en toen de, ze bleven altijd vrij. De zes gitarleeuwen is nog breed. Dreef beskiet het kanker, de tune van door de stad. Het wattert een lied van Kurt Noor en ze aan de bed.